Politiebond ACP doet die oproep. Tegen de Telegraaf zegt de bond dat er te weinig agenten zijn om bij al die wedstrijden in te zetten. Doordat politiemensen nu bij wedstrijden nodig zijn, zijn ze niet op straat te zien. De politie zelf zegt dat er nog niet een definitief plan is... om weer in lege stadions te spelen. De laatste tijd werden er wel al vaker evenementen afgelast... door een tekort aan agenten. De Amerikaanse oud-president Trump moet worden vervolgd vanwege de kapitoolbestorming van bijna twee jaar geleden, adviseert een speciale commissie heeft allemaal getuigen gesproken en telefoonverkeer bekeken, zegt correspondent Marieke de Vries. Daaruit eh, komt volgens de commissie een beeld naar voren wat Trump op die 6 januari allemaal deed. Maar vooral ook wat hij niet deed. Want vier uur lang deed hij helemaal niets hè, om het geweld te stoppen. Zat hij tv te kijken in het Witte Huis. Dat is iets wat de commissie hem nog eens extra aanrekende. Amerikaanse justitie gaat nu het onderzoek bekijken. Later wordt dan bepaald of Trump echt een straf tegemoet kan zien veel mensen kunnen deze week hun kerstpakket weer binnenhalen. Dit jaar kregen er zo'n 7,4 miljoen mensen in Nederland een kerstcadeautje van de baas. Dat is iets meer dan tijdens corona. En dit jaar zit er vooral meer eten in, zegt deze samensteller van kerstpakketten. Ja, aanzienlijk. We beginnen met ontbijt, dus we maken een mooi ontbijtpakket. Dan gaan we door naar de koffie, dan gaan we door naar de lunch en dan naar het diner. En zo proberen we dat pakket en eigenlijk voor ieder moment van de dag er wat etenswaren in zitten. En dat voor vaak mensen met een gezin. Daarna Daarnaast wordt in een hoop kerstpakketten rekening gehouden met de inflatie en hoge energieprijzen. Het zou dus goed kunnen dat je dit jaar vliesdekens, sokken of truien krijgt van je baas. Het weer nog, grijs en veel buien, al is het tussendoor ook af en toe droog. Vanavond dan trekt de meeste regen weg. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijks files in de regio zijn opgelost. Nog wel een file op de A10 Oost bij Amsterdam. Daar staat bij Zeeburg een auto met pech.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 outside with a coffee to go. Wish I could stay here, but you already know, already know. I always got things to do, but it will soon get better, and then we will stay together. Watching the snow while it's dancing around in the wind outside Christmas light And you and I will hold each other close tonight While bells are ringing, yeah, we'll be singing It's Christmas time You and I, we meet beneath the Christmas light And you and I will hold each other close tonight While bells are ringing, we'll be singing on the road and I'm just seeing your face Wish I could light the candles back at your place Back at your place I always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 got regrets, but they never measure up to the heavy hole you leave. Or oh, if you left, I know I'd spend my life just chasing memories, tracing back our steps, trying to find our way when it never ends, turning to enemies, lying in our beds. My head is miles ahead, I'm skipping to the end. chest, just take it All the breath in my lungs just it. Cause I think I would lose the shade of someone you still know Tracing back our steps, trying to find our way When it never ends, turning to enemies Lying in our beds, our head is my en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In kerstpakketten zitten dit jaar meer levensmiddelen... en producten zoals vliesdekens, sokken en truien. De afgelopen jaren was een kerstpakket ongeveer 40 euro waard. Nu is het tussen de 50 en 75 euro. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is ook in een tweede rechtszaak schuldig bevonden aan verkrachting. Twee jaar geleden kreeg Weinstein van de rechtbank al 23 jaar cel opgelegd voor verkrachting en aanranding. Het woord klimaatklever is door woordenboekenmaker Van Dalen uitgeroepen tot woord van het jaar. Een klimaatklever is iemand die zich vastplakt aan een schilderij om aandacht te vragen voor het klimaat.